Annette Schut met het NOS Journaal. Het leger van Israël zou volgens Israëlische media opdracht hebben gekregen om aanvallen op Gaza af te schalen. De Amerikaanse nieuwsite Axios meldt op basis van bronnen dat dit ook betekent dat de pogingen om Gaza-stad in te nemen is stilgelegd. Het volgt op de toezegging van Hamas om verder te praten over het plan voor Gaza van de Amerikaanse president Trump... Na die toezegging riep Trump Israël op te stoppen met bombarderen. In een officiële reactie zwijgt premier Netanyahu over alle details die nog moeten worden uitgewerkt. Een Amerikaanse vrouw moet acht jaar de cel in voor het beramen van een moord op een rechter van het Hoge Rechtshof. Ze was met een vuurwapen, een koevoet en pepperspray naar Brad Kavanaugh onderweg toen ze zich bedacht en zichzelf aangaf bij de politie. De twintiger wilde de rechter doden uit woede over het terugdraaien van het nationale recht op abortus en het tegenhouden van wapenwetgeving. Aanklagers vonden dat de vrouw minstens 30 jaar cel moest krijgen, maar de rechter hield er rekening mee dat ze spijt toonde. De man die donderdag twee slachtoffers maakte bij een synagoge in Manchester... was op borgtocht vrij vanwege een verkrachting. Volgens The Guardian was hij bij de politie niet bekend om radicale ideeën. Details over de zedenzaak heeft de politie niet bekendgemaakt. De man viel afgelopen donderdagochtend op Yom Kippur de synagoge binnen. Hij stak op verschillende mensen in en probeerde naar binnen te komen... maar werd door de politie doodgeschoten. Het Gouden Kalf voor Beste Speelfilm is dit jaar voor Voor de Meisjes van Mike van Diem. Ook het scenario en hoofdrolspeler Tekla Reuten vielen in de prijzen. De prijzen werden gisteravond uitgereikt in Utrecht. Het weer. Vannacht vanuit het westen steeds meer regen. De dag begint straks buiig en met harde windstoten. Aan de kust staat een harde, mogelijk stormachtige wind.